Er was een vacature omdat de partijleider Balkenende gisteren opstapte... naar de enorme verkiezingsnederlaag... Verhagen benadrukt dat zijn nieuwe functie niet betekent dat hij ook partijleider wordt. Hij blijft overigens ook minister van Buitenlandse Zaken. Verhagen zei dat nu eerst de nederlaag moet worden geanalyseerd en dat de zaak op orde moet komen. Hij vindt dat de VVD het voortouw moet nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Het CDA past nu bescheidenheid, voegt hij eraan toe. Ook veel andere fractievoorzitters laten doorschemeren dat het initiatief bij de VVD moet komen te liggen. MKB Nederland ziet het liefst een coalitie waarin het CDA en de VVD zitten. Een verkenner moet zoeken naar een derde partij die net als de andere twee een solide economisch beleid kan voeren. Volgens MKB-voorzitter Loek Hermans moet er ook met de PVV worden gesproken, maar moet er goed worden gekeken of de partij gekwalificeerde mensen kan leveren. Marokkaanse Nederlanders ervaren de overwinning van de PVV als een klap in hun gezicht. Dat zegt het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Volgens voorzitter Azarkan vragen veel mensen zich af of ze nog wel deel mogen uitmaken van de Nederlandse samenleving. Azarkan zegt dat hij de enorme winst van de PVV niet meer had verwacht, omdat hij het gevoel had dat de plannen van Wilders steeds minder serieus werden genomen. De Britse regering wil de oliemaatschappij BP helpen bij het bestrijden van de olieramp in de Golf van Mexico. Premier Cameron overlegt binnenkort met president Obama over wat de Britten gaan doen. Cameron staat onder grote druk. Het bedrijfsleven in zijn land is bang dat de crisis rond het van oorsprong Britse BP schadelijk is voor andere Britse handelsbelangen in de wereld. De Amerikaanse publieke opinie dwingt Obama juist om BP hard aan te pakken. Het weer, vanmiddag enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht voornamelijk in het oosten buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wat zon, maar later ook een bui. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten tot 25 in het zuiden.